wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Ouderen zitten steeds vaker op sociale media als Facebook, Twitter en Instagram... Meer dan 60% van de 65-plussers was de afgelopen drie maanden daarmee bezig. Vijf jaar geleden was het nog minder dan een kwart, meldt het CBS. Ook veel 75-plussers hebben sociale media ontdekt. Vijf jaar geleden maakte nog maar 5% er gebruik van, nu is dat 35%. In Utrecht is opnieuw een auto uitgebrand. Dat gebeurde vannacht in de wijk Transwijk Noord. De auto raakte zwaar beschadigd. Er waren ook autobranden in de meren. In Utrecht zijn de afgelopen dagen al zeker 15 auto's en vlammen opgegaan. Ook in Veen en Brabant was het weer raak. Daar staken jongeren een autovrak in brand. Gisteren werden de politie en brandweer nog met stenen bekogeld. Het Brabantse dorp is berucht om de traditie om rond de jaarwisseling autovrakken in brand te steken. De NS wil weer meebieden op regionale spoorlijnen, zegt topman van Bokstel in de Volkskrant. De lijnen buiten de Randstad zijn nu in handen van buitenlandse concurrenten, zoals Arriva en Sintus. De afgelopen jaren bood de NS niet mee op aandringen van toenmalig minister Dijsselbloem van Financiën. Die zei dat de NS eerst de problemen op de eigen trajecten moest oplossen. Volgens Van Bokstel is dat gelukt en is de NS in de race voor regionale spoorlijnen, zoals de trajecten Dordrecht-Geldermalsen en Amersfoort-Wageningen. Op het WK darts in Londen heeft ook Phil Taylor de halve finale bereikt. Hij won met 5-3 van Gary Anderson. Michael van Gerwen bereikt ook de halve finale door Raymond van Barneveld te verslaan. Van Gerwen moet het in de halve finale vanavond opnemen tegen de Brit Rob Cross. Taylor speelt tegen qualifier Jamie Lewis. Het weer vanuit het westen trekt een regengebied over het land. Pas in de middag wordt het overal droog, maxima tussen 10 en 13 graden. En er waait een stevige wind.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 for you, that's what I like. Tell me who's the Text TV op kanaal 45. Some yelling, some talking.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 多久？后？ Okay. the dark my